uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag hadden provinciebestuurders het daarover met gespreksleider Remkes. Voor 1 juli volgend jaar moeten provincies met een plan komen om de uitstoot van stikstof te verlagen. Ze zeggen dat het ingewikkeld is omdat ze zelf ruimte willen om te bepalen hoe ze dat doen. Maar aan de andere kant moeten ze aan de slag met de wensen van het kabinet. Qatar, waar over drie maanden het WK voetbal is, heeft zes 60 protesterende arbeiders opgepakt. De buitenlandse arbeiders demonstreerden omdat ze al maanden niet zijn uitbetaald. Sommigen zouden het land zijn uitgezet. In een verklaring zegt de regering van Qatar dat het klopt dat een paar demonstranten zijn vastgehouden vanwege het overtreden van de openbare veiligheidswetten. Over de arrestaties en de mensen die het land zijn uitgezet willen ze niet zeggen. Een burgernetactie, drones boven een dorp en toch is het de politie in de Achterhoek nog steeds niet gelukt om een loslopende stier te vinden en te vangen. Vanochtend ontsnapt er in Westendorp drie stieren uit hun stal. Twee werden snel gevonden, de derde sprong over de motorkap van een auto en is sindsdien zoek. De politie wil dat je ze belt als je het dier ziet en, zeggen ze in hun burgernet oproep... Probeer niet zelf het beest te vangen. De stier is echt gevaarlijk. Het was vandaag voor sommige scholen weer tijd voor dit. Hebben jullie er zin in? Ja! Gaan we rustig naar binnen lopen. Mag je naar je nieuwe groep, hè? Ja, de boeken zijn gekaft, de tassen zijn ingepakt en de boterhammen zijn gesmeerd. Voor regio Midden is het nieuwe schooljaar gestart. Er is alleen een probleem. Er zijn niet genoeg leraren om voor de klassen te staan. Deze basisscholen hebben daar verschillende oplossingen voor. Zo hebben wij onder andere uh, richting ouders eh, de vraag uitgezet... welke ouders eventueel bereid zouden willen zijn om een opleiding te gaan doen. Een zijinstromers opleiding. We hebben de keuze gemaakt om in de groepen 6, 7 en 8... één dag in de week afstandsonderwijs te geven. En zo sparen we dan eh, twee dagen een leerkracht uit. En die, die derde leerkracht verzorgt voor die drie groepen het afstandsonderwijs op die dag. Ja, nou komt het steeds vaker voor dat studenten wat uren opvangen. Het weer, een paar wolken, maar genoeg zonneschijn bij 23 graden aan de kust en 27 verderop in het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird. He got a spanking new identity and a condo down in Miami. He bought a plane, a boat, and jewelry, but he couldn't buy hoofdpunten van het NOS-journaal. PSV-supporters zijn in november niet welkom in Amsterdam... bij de wedstrijd van hun club tegen Ajax. Aanleiding zijn onder meer de spreekoren door PSV-supporters... tijdens de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Kruisschaal vorige maand. Ouders van overleden kinderen hebben aangifte gedaan... tegen een medewerker van een begraafplaats in Leusden. Die was een jaar geleden aanwezig bij een seance... waarbij geprobeerd werd geesten van kinderen op te roepen. De medewerker had de mensen die die seance hielden moeten tegenhouden, zeggen de ouders. Het aantal schoenmakers in Nederland is in de afgelopen 10 jaar gedaald met 11 Doordat ze geen opvolging hebben, maar ook doordat steeds meer mensen op sneakers lopen... en die worden weggegooid als ze kapot zijn. Het weer, morgen eerst bewolking, later zon en het wordt 24 tot 28 graden.